Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna alle Belgische parlementsleden zijn gisteren uit protest de Kamer uitgelopen. Dat deden ze toen de Waalse rechtspopulist Laurent Louis foto's liet zien van de autopsie van twee slachtoffers van kindermoordenaar Marc Dutroux. Louis zei dat hij wilde bewijzen dat Dutroux deel uitmaakte van een groter netwerk. Slechts vier Kamerleden, onder wie de parlementariërs van het Vlaams Belang, bleven zitten toen Louis de foto's tevoorschijn haalde. Meer dan 300.000 personeelsdossiers en medische dossiers die worden beheerd via het ICT-systeem Humannet zijn slecht beveiligd. Dat meldt Zembla vanavond. Humannet blijkt niet beveiligd te zijn tegen SQL-aanvallen. Een hack die al jaren bekend is. Hoogleraar computerbeveiliging Jacob spreekt in Zembla van het grootste lek van persoonlijke en medische data in de Nederlandse geschiedenis. Onder meer de gegevens over de gezondheid van spelers van voetbalclub FC Twente zijn makkelijk te vinden. PVV-leider Wilders wil een referendum in Zeeland over de Hedwiegepolder. Anders steunt hij het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker voor gedeeltelijke ontpoldering niet, zo schrijft hij op Twitter. Zonder de steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het nieuwe plan van Bleker. In de Provinciale Staten van Zeeland is er geen steun voor een referendum. CDA-kamerlid Koppenjan, die zich jarenlang sterk maakte voor behoud van de Hedwiegepolder, vindt dat ambtenaren te vaak de natuurbelangen behartigen en veel beslissingen nemen die bestuurders zouden moeten nemen. De laatste spullen uit de nalatenschap van koningin Juliana zijn gisteravond geveild. Het ging om elf objecten zoals fauteuils, pendules en Chinese vazen. Ze brachten samen 13.000 euro op. Er was veel belangstelling. De opbrengst was drie keer zo hoog als verwacht.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 King, Buddy Guy, Dr. John Artville. Het nummer wat ik van deze prachtige cd heb afgeplukt heet while sleeping in my bed. I had a beautiful dream. I dreamed that all the people of the world got together on the same wavelength and began helping one another. Now in this dream, universal love was the theme of the day. understanding. And it happened this way. The sick and the hungry had smiles on their faces. The tired and the homeless, they had family all around. The streets and the cities were all beautiful places cd Piece by Piece. En ik denk dat er op dit moment misschien nog wel meer auto's zijn dan fietsen in eh, Beijing. We gaan door, want het is vandaag een heerlijke ochtend. What a beautiful morning. There's a bright golden haze in the meadow. I as a bright golden haze in the meadow. The cone is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing. to the sky Well, I say, oh, what a beautiful morning Yeah, yes, what a wonderful day Y'all look out there I've got a beautiful feeling ain't going my way. Y'all come on now. Oh, the cattle are standing like statues. The cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by about Maverick is winking her eyes. She said, oh. wonderful day. You know, ladies and gentlemen, every once in a while there comes a song that you feel will be this is one we'd like to try and do for you from the new sounds of today.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 So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. just one of those crazy slings One of those bells that now and then rings It's just one of those things, oh One of those nights Just one of those fabulous lights Or trips to the moon on oh, gossamer wings Mama's just one of those if we thought a bit of the end of it. Mm, we started painting the town. Did we have been aware that our love affair was too hot not to cool down? So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun. was swingen met Louis Armstrong en Oscar Peterson trio. En daarvoor natuurlijk de onvolprezen Elvin Gerald en de Count Basie Orchestra met Tommy Flanagan trio er ook nog bij. You've Got a Friend was dat nummer. We gaan heel wat anders doen. Ik had eens een keer een verzoek van iemand die zei, kan je niet eens een keer Anouk draaien? Ik zeg, ben je gek? Dat heeft helemaal niets met jazz te maken. Maar het is natuurlijk een schitterende zangeres. Hier is Anouk met Girl. vier Shuffle was dat met een aantal grootheden die een heerlijke jam session. Een fantastisch stukje muziek ten gehoor brachten met Jimmy Vaughan, Clapton, Bonnie Riot, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Jimmy Vaughn en ook nog eens een keer Dr. John en Art Neville. We gaan een heel stuk terug in de tijd. En in die tijd waren het grootheden Gene Krupa, Lionel Hampton en Teddy Wilson. Ze maken een prachtige cd.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 En u hoort op dit moment Adele van de cd Adele 19 jaar. Het nummer Chasing Pavements. En daarvoor nog de beroemde Leonard Cohen van de cd Ideas. En het nummer heet Lullaby. Nog een fijne middag. It leads nowhere.